Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Binnenkort zijn er Field Labs met 10.000 mensen. De komende weken mag Field Labs evenementen met meer bezoekers organiseren. Daar heeft het kabinet toestemming voor gegeven. De nieuwe tests beginnen overmorgen al met de 3FM Awards. Ook de Efteling wordt een testlocatie en bij de grootste evenementen is 10.000 man welkom. Dat is de 538 Oranjedag in Breda op 24 april en het Startschot Gala in Lichtenvoorde op 1 mei. De Amerikaanse agent die afgelopen weekend een zwarte man, Dante Wright, doodgeschoten heeft, heeft ontslag genomen. Ook haar chef heeft zijn werk neergelegd. De agent had eigenlijk haar taser willen gebruiken, maar schoot met haar pistool. Het gebeurde niet ver van de plek waar vorig jaar George Floyd omkwam, ook door politiegeweld. Een flinke oppepper voor de Oranje Vrouwen. Na de nederlaag tegen Spanje hebben ze de oefenwedstrijd tegen Australië dik gewonnen. In Nijmegen werd het 5-0. Bondscoach Sarina Wiegman is er blij mee. Ik ben eh, tevreden met eh, het herstel. Eh, ten opzichte van vrijdag ook een hele andere tegenstander. maar we hebben ook wel veel beter gevoetbald en veel kansen gecreëerd. In juni spelen de Oranje Vrouwen weer twee oefenwedstrijden in aanloop naar de Olympische Spelen. Het is nog niet bekend tegen wie ze dan moeten. In Rotterdam worden ze gek van illegale straatraces. Er is een hele hoop lawaai. Er waren twee zware ongelukken in de buurt. Het moet ophouden, zeggen bewoners. Het is waanzinnig hoe ze hier allemaal rondrijden. Ze houden hier races achter elkaar en naast elkaar. Het is echt, eh, het wordt steeds erger. Wat ik niet wist, maar net hoorde, is dat inderdaad uit het hele land komen ze hierheen. Eh, het staat op de sociale media. De bewoners willen dat er een 30 kilometer zone komt en dat de politie meer gaat controleren.